Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Papua-Nieuw-Guinea zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen bij een stammenstrijd. De slachtoffers zouden onderweg zijn geweest naar een rivaliserende stam... om die aan te vallen toen ze in een hinderlaag liepen. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental waarschijnlijk nog verder oploopt... en roepen de stammen om de rust te bewaren... Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea. Maar zo ernstig als nu komt niet vaak voor. Vorig jaar gold in de Highlands-regio enkele maanden een lockdown vanwege het geweld. In Rusland hebben zeker 154 mensen een celstraf gekregen... omdat ze publiekelijk rouwden om de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen gevangenisstraffen van maximaal 14 dagen... voor het overtreden van anti-protestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt... omdat ze hun woede of verdriet uiten om Navalny's dood. Mensenrechterorganisatie OVD-Info zegt dat het gaat om 366 aanhoudingen. Vrijdag kwam naar buiten dat de Russische oppositieleider dood is. Zijn lichaam is nog niet teruggegeven aan zijn naasten. De Israëlische regering gaat het aantal Palestijnen dat tijdens de Ramadan bidt in de Al-Aqsa-moskee beperken... De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft het kabinet gewaarschuwd dat een dergelijke maatregel kan leiden tot grote onrust. Hoe de beperkingen eruit zullen gaan zien is nog niet uitgewerkt. De Al-Aqsa-moskee staat op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Het is voor zowel moslims als joden een heilige plek. De afgelopen paar jaar is er geen ramadan geweest zonder geweld op die plek. Het weer in de loop van de nacht wordt het tot de meeste plekken droog. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Ook in de ochtend blijft het droog met soms wat zon.